met het NOS Journaal. De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. Ze ontkende dat haar ministerie quota hanteert voor het uitzetten van immigranten. Een Britse krant heeft een document in handen gekregen dat is ondertekend door de minister. In de brief staat dat haar ministerie het aantal gedwongen uitzettingen met 10% wil verhogen. De windwash generatie is een groep mensen uit de gemene best die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië is gekomen. Ze hoefden toen geen officiële documenten te hebben, maar de overheid beschouwt hen nu als illegaal. Nog altijd houdt een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s'avonds twee minuten stilte. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 Nederlanders meedoen aan de dode herdenking. De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden Nederlanders de dode herdenking belangrijker dan de viering van de bevrijding. De VS stapt uit het nucleaire akkoord met Iran... tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert... dat Iran geen kernwapens kan maken. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd... op reis in het Midden-Oosten. Hij zei verder na overleg met de Israëlische premier Netanyahu... dat in Iran sprake is van destabiliserende en kwaadaardige activiteiten. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn bereid de deal met Iran aan te passen... als de VS die blijft steunen. Het weer, het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware onweersbuien die vannacht vanuit het zuiden over het land trekken. Er is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel water, vooral in het oosten en zuidoosten.